van hun geslacht voor het eerst de keuze uit drie mogelijkheden. Er zijn niet alleen hokjes voor het aankruisen van man of vrouw, maar ook één voor mensen die geen duidelijke seksen hebben. Twee jaar geleden bepaalde het Hoge Rechtshof dat transgenderisten dezelfde rechten hebben als andere Nepalezen.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 Oh, my love, let's set sail for seas of passion now. Deeply dip about the way you walk contact sport. Let the neighbors talk deeply, Dippy, I'm your Superman. I'll explain, you're my lowest Lane, oh my love. I can't make head nor tail of passion, oh my love.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 In zijn huis zijn papieren gevonden waarin hij schrijft dat hij Giffords wil vermoorden. De politie gaat er voorlopig vanuit dat hij in zijn eentje heeft gehandeld. Gifford kreeg een kogel in haar hoofd. Artsen zijn optimistisch over haar herstel. Troepen van de NAVO hebben in het Noord-Afghaanse Kunduz tien opstandelingen gedood. Twee anderen werden opgepakt. De militaire operatie was gericht tegen een Taliban-leider in het district. Het is niet bekend of hij onder de slachtoffers is. Het Nederlandse kabinet wil agenten en militairen naar het gebied sturen voor een trainingsmissie. Maar het is daarvoor afhankelijk van steun van de oppositiepartijen in de Tweede Kamer. In Geleen is vannacht een auto ontploft. Niemand raakte gewond, wel sneuvelden ruiten van huizen in de buurt. De explosie was rond drie uur vannacht. De politie zegt dat de explosieve en opruimingsdiensten de auto nu onderzoekt... om te kijken of er mogelijk nog een explosief in de wagen ligt. Uit voorzorg zijn in Geleen drie woningen in de buurt ontruimd. De positie van Turks-Nederlandse jongeren in de samenleving is zeer zorgwekkend stellen tien Turkse Nederlanders onder wie pedagogen en onderzoekers in een manifest in de Volkskrant. Volgens hen is er een groeiende groep jongeren met psychische problemen en keert een deel zich helemaal af van de Nederlandse samenleving. Ook zijn er jongeren die steeds conservatiever denken over de islam. Het OM heeft de lijst openbaar gemaakt met de stoffen die waren opgeslagen bij chemie.